Het is een, eh, een, muzieksoort die hier in Nederland eh, steeds meer terrein begint te winnen. Denk u maar eens aan eh, in, Utrecht Utrecht, Blue Highways. Onder andere. Of in Groningen. Take Roots Festival. Daar hoort u allemaal van dit soort muziek. Paracetamol is een cd die Paul de Leeuw een aantal jaren geleden heeft uitgebracht. 1994 was het toen deze cd uitkwam. En een van de mooiste nummers op die cd is dit. Let u maar eens op de tekst van Jij hoort bij mij. Je hoort bij mij, met elk gebaar, met ieder woord bij mij. Je weet zo zuiver waar je scoort bij mij. Je treft me in mijn hart gast bij mij. Je bent al lang niet meer een gast bij mij. Je kleren horen in de kast bij mij. Het wind in al mijn zwart. Je bent bij mij. Ik hoop van harte dat je bent bij mij. Je zoete de ruikt zo bekend bij mij. Je wist mijn zorgen uit. Je leeft bij mij. Je zit te klieren en je beeft bij mij. Je lacht me uit, is of zweeft bij mij, je ziet me in mijn hart. Maar als je naast me ligt te slapen, ben je mijn geheime wapen.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 En ook in onder meer Tilburg, Nijmegen en Groningen is volgende week de kennismakingsperiode voor eerstejaars. Andere steden volgen later deze maand. De introductieweken staan traditiegetrouw in het teken van kennismaken en uitgaan. Maar in sommige steden worden ook introductiecolleges gegeven. In het gebied in India, waar vorige week overstromingen waren, wordt uitgekeken naar twaalf Nederlanders. Buitenlandse Zaken zoekt contact met hen, maar benadrukt dat ze niet als vermist worden aangemerkt. Het zou gaan om vijf mannen en zeven vrouwen. Ze waren in het noorden van India toen het gebied vorige week werd getroffen door zware regen en overstromingen. Op het Griekse eiland Corfu heeft een man bekend dat hij negen bosbranden heeft gesticht. Hij wilde laten zien hoe goed hij kon blussen, in de hoop een baan te krijgen als brandweerman. Elk jaar wordt Corfu in de droge zomermaanden geteisterd door bosbranden. Die zijn vaak het gevolg van brandstichting. De werkloze man had plaatselijke bestuurders gevraagd of hij bij de brandweer mocht werken, maar zonder resultaat. Ten slotte stichtte hij zelf negen keer brand, naar eigen zeggen om zijn moed en inzet te tonen. In Engeland is de orkestleider van de Muppet Show overleden. Het is jazzdrummer Jack Parnell, die alle muziek dirigeerde die in het programma te horen was. Parnell begon zijn carrière als drummer in de jaren 40. Hij had eigen muziekgezelschappen en werkte samen met artiesten als Barbara Streisand, Tom Jones, Engelbert Humperdinck en Danny Kaye. In 1976 kwam hij bij de Muppet Show. Hij was niet zelf in beeld, maar hij had wel een eigen pop, de dirigent Nigel. Jack Parnell leed aan kanker. Hij was 87 jaar. Het weer vanavond en vannacht helder. Morgen eerst zon. Vanuit het westen in de loop van de dag bewolking en buien. Mogelijk met onweer. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was... Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit is de zomer van ZFM. Met nu Golden ZFM. hele goede avond en hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Golden CRM. Dag Daan. Dag, goedenavond. Eh. Goedenavond, alles wel? Ja, lekker. Met jou? Ja, uitstekend. Goed, eh, we begonnen met eh, wat... Uh, een, een, een, begonnen met een nummer van een album waar we het vanavond over willen hebben met u. Een special... Want het album Bridge Over Troubled Water van Paul Simon en Art Carfunkel is 40 jaar geleden geproduceerd. En ja, niet alleen in mijn ogen, maar in de meeste ogen is het een van de albums die... Eh, eh, eh, ja, eigenlijk uh, furoren gemaakt heeft, naam gemaakt heeft. Een van de gouden oude albums van toen ter tijd. En we begonnen dan met Bridge Over Troubled Water. En daarna een hit uit 1970 van The Golden Earring, Back Home. En we zullen ook zo deze volgorde aanhouden. Eerste nummer van het album. En daarna weer een hit uit 1970. En daarom gaan we door nu met eh, El Condor Passa. Eh, gevolgd door eh, Up Around the Band van Creedence Clearwater Revival. Het eh, is lekkere muziek, echt waar. Eh, na Cecilia eh, was het Mungo Jerry met In the Summertime. Je luistert nog steeds naar Golden CFM met een special over het album Bridge Over Troubled Water. Dat 40 jaar geleden het levenslicht zag. Wat gaan we doen. We gaan even kijken. We gaan door met eh, weer een nummer natuurlijk van eh, Bridge Over Troubled Water. En wel eh, Keep the Customer Satisfied. Gevolgd door Gilbert O'Sullivan met Nothing Rhymed. Ook weer een hit uit 1970. Hetzelfde jaartal dat dit album is uitgekomen. Laat me horen dan. Gee, it's great to be back home. Home is where I want come here for, boy?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 Nothing I couldn't say, nothing song is gone so soon. Thank you. Ja, we zijn er weer. U luistert nog steeds aan Golden CFM met een special over het album Bridge over troubled Water. Met eh, eh, nummers geschreven door Paul Simon. Het hele eh, album is volgeschreven door hem. En het is uitgekomen op het Columbia Records label. Het volgende nummer van dat album is The Boxer. En dat wordt gevolgd door Redbone. We were all wounded at a wounded knee.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 seventh Lady, I simply. We'll talk over old times we never spoke. Some never speak a sound. And you are so gay with Parisian demands, you can run around. Your view of society screws up my mind like you'll never know. Come inside, see my mind in kaleidoscope. Oh. Ja, dat was ook weer mooie muziek, hè? Steve Harley, Cockney Ribble met Sebastian, hit uit 1970. En daarvoor eh, Baby Driver, ook weer van het album eh, Bridge Over Troubled Water. Daarvan gaan we nu de laatste drie nummers achter elkaar draaien. Want het is, heeft een potentie, dat proberen we. Of dat in zes minuten lukt, dat weiger ik te geloven. Maar we doen ons best in ieder geval. Dit was in ieder geval Golden CFM van deze week. Over twee weken zijn we weer hier live vanuit het Gasthuisplein. De studio aan het Gasthuisplein, Hoek Kruisstraat. Graag tot dan.